mean to me? Why must you be mean to me? Gee, honey, it seems. school zangeres Rita Coolidge opende het tweede uur van deze vrijdagavond live. Vanuit de bar van Hotel Hoogland. Techniek Roy Haldeman. Samenstelling en presentatie Tom Hendricks. Die voor vanavond vooral veel vocale stem heeft meegenomen. Rita Coolidge begon ooit als zangeres in een backing group. Maar bewees met deze uitvoering van Mean to Me dat zij best op de voorgrond mag staan. Optreden zelfs. Net zoals de Amerikaanse songwriter, zanger en jazzpianist Peter Cincotti. Inmiddels alweer 27. Als driejarige maakte hij al een soort muziek op een speelgoedpianootje en hij is met pianospelen nooit meer opgehouden. In 2000 won hij op het jazzfestival in Montreux een award voor zijn vertolking van Gillespie's A Night in, in Tunisië. En in 2007 schreef hij de song December Boys die in de gelijknamige film werd gebruikt. Maar vanavond horen we hem in Always Watching You. There's so much on my mind And there's so much more I gotta do. Well, I'm working through the night. I just can't stop watching you. I gotta keep looking out through the window, trying to read your mind. I'm looking at you lying down on your pillow, wishing I was by your side. I'm trying so hard, but I can't keep my mind on anything I do. Cause I'm always watching you. watch you close your eyes. And I watch you sleeping by the phone. So beautiful, so fine. I can't imagine why you're all alone. I gotta keep looking out through the window, trying to read your mind. I'm looking at you lying down on your pillow, wishing I was by your side. I'm trying so hard, I can't keep my mind on anything I do. Cause I'm trying to gain control. And stop myself from doing wrong. Cause I can't just risk it all. Oh no. I've been tied down way too long. So I gotta keep looking. Dat was tenor-saxofonist Lester Young in Love Me or Leave Me. Young is een voorbeeld voor vele jazzmuzikanten geweest. Muzikaal tenminste, want hij overleed al op 49-jarige leeftijd door zijn door alcohol getekende levensstijl. hij heeft diepe sporen in de jazz achtergelaten. De Manhattan Transfer is een fantastische Amerikaanse jazz vocal group maar ook solistisch zijn de leden van dit kwartet sterke vocalisten. Zoals de nu 56-jarige Cheryl Bentine, die al enkele soloalbums heeft uitgebracht, onder andere de cd Talk of the Town. En van dat album horen jullie vanavond The Very Thought of You. The very thought of you And get to do. tijd geleden ontdekte ik hem op eh, internet. De Amerikaanse zanger met de gebarstenstem, stem, Terrell. Die al een groot aantal albums heeft gemaakt. Allemaal in de Sinatra-stijl, maar met opgefriste arrangementen. En vanavond met It Had To Be You. Ik heb lange tijd niks gedraaid van Anna Karam. Een Braziliaanse zangeres, gitariste en fluitiste. Maar vanavond is ze weer eventjes meegereisd met een song van haar aan moeder aarde opgedragen album Amazonia. Anne Karam met Antonio's Song. Antonio lives life's faithful. Antonio prays for truth. Antonio says the friendship is a high. circles real hangs in this LA sky. The blankets they give the Indians only make them die. But sing the song. we know the dance we had, we still have the chance to break these chains and fall like light into the rainbow. Antonio loves the desert. Antonio prays for rain. Dat was de wat rusteloze muziek van tenorsaxofonist Joe Loveno. Bijgestaan door onder andere bassist Charlie Hayden, drummer Paul Motion en gitarist Bill Frisell in I've Got The World On The String. Wie de violist was, weet ik helaas niet. Even aandacht voor de op 14 augustus jongsleden op 80-jarige leeftijd overleden jazzzangeres Abby Lincoln. Ze had een enorme dictie, een dramatisch geluid, een perfecte timing. Maar haar, sorry, maar haar hele leven zette zij zich in voor de Black Power beweging dat vaak schade toebracht aan haar carrière. Luister nog een keer naar Abby Lincoln in de ballad Midnight Sun. Each star is on a aurora borealis. Suddenly you held me tight. I could see the midnight sun. was that a night And then your arms miraculously found me. Suddenly the sky turned pale. I could see the midnight sun. It's a thrill I still don't quite believe. But after you were gone, there was still some stardust on my sleeve. shine, and we may see the meadow in December. I see white and crystal. saw the midnight sun. remember how she said that we would meet again some sunny day. Vera, Vera. What has become of you. Does anybody Keep smiling through, just like you always do. Till the blue skies drive the dark clouds away. Now won't you please say hello to the folks that I know. Tell them that I won't be long They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. I don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Some sunny day. I know. I tell them that I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this Vorig jaar bracht de Amerikaanse jazzcrooner, songwriter en saxofonist Curtis Steiger zijn album Lost in Dreams uit, met erop een bijzonder nummer, Meet Lynn. Daarmee bracht hij een eerbetoon aan de sweetheart van de geallieerde troepen, door op een speciale manier haar meest populaire song te zingen, We'll Meet Again. Maar ik ga nog even door. Op verzoek uh, draai ik nog eens wat van trompetist Booker Little die, hem stond eigenlijk een briljante carrière te wachten, maar hij overleed al in 61 op 23-jarige leeftijd aan niervergiftiging. Little met de Grand Vaz. nader het einde van deze vrijdagavond live in Hotel Hoogland. Technisch verzorgd door Roy Haldeman. Samenstelling en presentatie Tom Hendricks. We gaan de avond afsluiten met de Amerikaanse zangeres en pianiste Patricia Barber. Die haar percussie laat ontketenen in White World. Nog een fijne avond. I arrive in the jungle in my new khaki clothes. Make a splash in a pontoon plane bought and paid for by those who demand a tally. Of the dark horse, the bad seed, poking and prodding progenitors of respiratory disease are we. White world. I have institutions in the West to make institutions in the East. I historically revise with deconstructionist ease. To name is to own, to market is to steal. I'm a gangster in a hover, and this culture will yield to me. White world. My policy is straight, my publisher primed. The natives will not resist this time, cause I've got celebrity. I translate, I teach. I give my heart, my soul, my brains, my body, and my batteries. White world. ago, I struck the driver for pushing me aside. The old man struck me back so that I had to kill them all. White world I can change water into wine, solve a riddle for the Sphinx. I like the perfectly primitive because they desperately need my sovereignty over third world Thebes.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 Dat betekent dat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog gaat van 60 naar 62. Vakbonden protesteerden al langere tijd tegen het plan. Miljoenen Fransen gingen de straat op om hun ongenoegen over de hervormingen te uiten. De acties leidden onder meer tot een tekort aan benzine en blokkades van luchthavens en snelwegen. Vakbondsleiders hebben nog twee actiedagen aangekondigd op 28 oktober en 6 november. President Sarkozy heeft de wet versneld bij de Senaat in stemming gebracht. De hervormingen moeten nog goedgekeurd worden door de Constitutionele Raad, maar dat is een formaliteit. Een plan van de Hanni Schaft basisschool in Haarlem om van naam te veranderen heeft geleid tot boze reacties. Onder meer de stichting Haarlems Verzetsmuseum vindt dat de school trots zou moeten zijn op het voeren van de naam van de verzetstrijdster. De school wil een nieuw onderwijsconcept invoeren en daarom ook een nieuwe naam uitkiezen. Het is nog onbekend hoe de school dan gaat heten. De Haarlemse Hanni Schaft, die bekend werd als het meisje met het rode haar, werd in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gefusilleerd. De politie in de Zweedse stad Malmö adviseert mensen met een donkere huidskleur om s'avonds en s'nachts afgelegen plekken te mijden. In Malmö is een sluipschutter actief die immigranten onder vuur neemt. Gisteravond raakten twee vrouwen gewond toen ze werden beschoten. De vrouwen waren in een huis toen er vanaf de donkere straat werd, geschoten. Sinds oktober vorig jaar zijn in Malmö zeker 15 immigranten beschoten, vermoedelijk door dezelfde dader. Vaak ging het om mensen die in het donker bij bushaltes stonden en ze werden in de rug geraakt. Een slachtoffer is om het leven gekomen, de andere raakte gewond. De Zweedse politie gaat ervan uit dat de dader een racistisch motief heeft. Het weer wisselend bewolkt met aan de kust kans op een bui. Het komt af tot 8 graden aan zee en 3 graden land in maart. Morgen een stevige zuidenwind met smiddags regen met windstoten. Het wordt een graad of 10.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 In stereo.